van der Linde met het NOS-journaal. Een van de bestuurders bij een dodelijke aanrijding op de A2 vannacht is aangehouden omdat hij te veel had gedronken. Ook zijn passagier moest mee met de politie vanwege een openstaande gevangenisstraf. Bij de aanrijding vannacht kwam een man om het leven. Over de toedracht is niets bekend. Bij een vulkaanuitbarsting in het Russische Verre Oosten zijn aswolken van 6 kilometer hoog ontstaan. De vulkaan barstte voor het laatst uit in de 15e eeuw. Russische experts vermoeden dat de uitbarsting verband houdt met de zware zeebeving eerder deze week. In Sydney hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een pro-Palestijnse demonstratie. Ze riepen op tot vrede en willen dat Israël meer hulp toelaat tot de Gazastrook... waar een humanitaire crisis is. Volgens de Australische politie waren er 90.000 deelnemers. De organisatie zegt dat het er ruim drie keer zoveel waren. De demonstranten in Sydney liepen onder meer over de bekende Harbour Bridge. Onder de betogers was Wikileaks-oprichter Julian Assange. Ook in Melbourne werd gedemonstreerd. In Chili is het lichaam gevonden van een van de vijf vermisten na het instorten van een grote kopermijn. Afgelopen vrijdag stortte de mijn in na een aardbeving. Kort daarna werd al het lichaam van een mijnwerker gevonden. Negen anderen raakten gewond. De zoekactie naar de overige vier vermisten gaat door. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot zijn niet door naar de finale van het EK in Düsseldorf. Ze verloren in twee sets van de Zweedse Olympisch kampioenen. Het werd 25-27 en 17-21. Alexander Brouwer en Steven van der Velde nemen het in de andere halve finale op tegen een Noors duo. Het weer in het oosten nog wat bewolking, verder zonnig.